Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kunnen kinderen op 8 februari weer naar school? Daar ging het vandaag over tijdens de ministerraad. Het kabinet mikt erop om de basisscholen over anderhalve week te openen, vertelt verslaggever Ewout Kiefiet. Je hoort dat eh, de kabinetsploeg eh, de schade aan kinderen te groot vindt. De leerachterstanden die opgelopen worden, maar ook sociaal. Eh, ze vinden het dus niet verantwoord om de scholen langer dicht te houden. Premier Rutte is nog wel voorzichtig. Ja, sorry, afhankelijk van waar het Outbreak Management Team mee komt. Zouden zij onverhoopt komen met het bericht dat er een enorme verspreiding is... waar we geen aanwijzingen voor hebben. Maar ik heb gewoon niet de laatste berichten van hen nog niet gehoord. Zondag praten de ministers er verder over. En dinsdag is er weer een persconferentie, dan horen we meer. Er is iemand opgepakt voor de explosie vorig jaar bij een Poolse supermarkt in Beverwijk. De politie heeft dinsdag een man van 19 opgepakt... In de maand tijd waren er ook explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinter, Aalsmeer en Tilburg. De jongen die nu is opgepakt wordt alleen verdacht van de explosie in Beverwijk. Voetbalclub AZ heeft binnenkort misschien wel een nieuwe eigenaar. Want rapper Boef ziet het wel zitten om de club te kopen, zei hij in een interview met Vice. Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben. Dus weet ik veel welke club in Nederland, als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ, pomp er een beetje money in, zet spelers aan het werk dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw. Vooralsnog is het een langetermijnplan. Een snackbar, de Mac en de KFC. En dan komt er nog een snackbar bij. Een paar gemeenten zijn er niet blij mee dat je in hun stad wel erg goed moet zoeken om iets gezonds te halen. En dus hebben ze het kabinet om hulp gevraagd. Betekent heus niet dat ze alle fastfoodtenten weg willen, zegt deze Utrechtse wethouder. Je mag in Utrecht gewoon een patatje eten, dat doe ik eh, zelf ook wel eens. Het gaat erom dat het niet alleen maar patat is. Het gaat erom dat we ook ondernemers helpen. En dat begint bij een goed gesprek om naast die kroket of die kaassoufflé ook een gezonde soep aan te bieden. En ook gemeente Ede doet mee. Deze jongen is niet bang dat hij dan nooit meer een kroketje kan halen. Oh, nou, ze zou niet zo heel veel uitmaken eigenlijk. We zijn hier toch genoeg hier. Dus je vindt het wel een goed idee? Ja, op zich wel, ja. De gemeente wil vooral meer kunnen doen om nieuwe snackzaken tegen te houden, legt deze wethouder in Ede uit. Zodat als we tien panden hebben, eh, niet de tien panden gevuld zijn met fastfood, maar er ook voldoende ander voedselaanbod is. Krijg je het weer nog. Op de meeste plekken blijft het droog vanavond. Vannacht gaat het vriezen. En morgen is het grijs met in het zuiden wat natte sneeuw.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 But make it the last time, for the last time Cause ruined the city for me, it only took one night Yeah, I keep coming back and you know the reason why you ruined the city for me, so if you're gonna do it, do it right Yeah If you're gonna break coming back and you know the reason why You ruined the city for me So if you're gonna do it, do it right Oh, if you're gonna break my heart so cold, cold blooded.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 Een studiegroep van ambtenaren waarschuwt het kabinet dat de klimaateisen voor gebouwen, auto's en landbouw twee keer zo hoog zullen worden. Nu de EU heeft besloten dat de CO2-uitstoot meer moet worden beperkt. En de studiegroep adviseert meer subsidies voor isolatie van huizen en langer subsidie voor elektrische auto's. En de test- en vaccinatiestraten in Gooi en Vechtstreek worden per direct beveiligd. En dat is omdat er vanochtend brandbare spullen zijn gevonden op het terrein van een van die teststraten in Hilversum. Het weer, vannacht ligt de vorst. Morgen in het zuiden mogelijk wat natte sneeuw.